Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens de GGD zijn er sinds het begin van de pandemie 10 miljoen coronatests afgenomen in Nederland. Vooral de afgelopen week gaat het hard. Toen werden er een half miljoen tests afgenomen en er zijn nu 250 teststraten open. Volgens de GGD is het aanpoten voor het personeel, niet alleen voor de mensen met de wattenstaafjes, maar ook voor het personeel van de afsprakenlijn, het bron- en contactonderzoek en de laboratoriummedewerkers. Er verdwijnen weer banen bij ING. De bank gooit komend jaar 69 kantoren definitief op slot en dat heeft een te maken dat steeds meer klanten bankieren via de app, zegt verslaggever Nick Wouters. Dus er zijn minder mensen die naar de filialen gaan en dus denkt de bank, ja dan kunnen we beter die filialen sluiten. En dan verplaatsen we dat naar servicepunten in eh, boekenzaken bijvoorbeeld. Hè. Dus is er een balie van de bank te vinden en daar kunnen dan klanten nog terecht. ING is ook niet de enige, ook andere banken zoals Rabo en ABN sluiten steeds meer van de filialen. Leerlingen van de middelbare school in Leeuwarden hebben het computernetwerk van hun school platgelegd. Door DDoS-aanvallen lukt het al een week bijna niet om online lessen te geven. Van twee leerlingen is al bekend dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanval, maar volgens het schoolbestuur zitten er nog meer leerlingen achter, omdat het nog niet is gestopt. En in de Duitse deelstaat Saarland is het bijna gedaan met de lockdown. Met Pasen mogen bioscopen, sportcentra en restaurants met buitenruimte weer open. Het wordt in Duitsland gezien als een soort proefproject, zegt correspondent Wouter Zwart. Wel moet je natuurlijk in de gaten houden... dat er nu niet een soort scheefgroei gaat eh, ontstaan. Waarmee ik bedoel hè, dat, dat mensen ineens uit andere deelstaten nu over de grens gaan... omdat ze daar wel naar, naar de bioscoop kunnen. Daarmee zou je natuurlijk weer juist meer reisbewegingen... en meer drukte creëren. En dat wil je natuurlijk ook niet. Duitse deelstaten mogen zelf bepalen wat hun coronabeleid is. En in Saarland zijn weinig besmettingen nu. Dus daar denken ze dat het kan. Het weer, er kan een buitje vallen en het is een graad of 13. Morgen is er in de ochtend zon, in de middag kan er weer wat regen vallen.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 Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. I'll be telling mine? It won't always be this way. You can try to get on the mind, the mind, the musket.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 You got so much control. My love picture that ain't much between us. I can't find it in my heart, my heart to leave you. I've been fucking bitches down in Pasadena. Even though I promised that I never cheated. Blowing on my line, my line like all the time. All we do is fuck, we fight like all the time. Wish that I could find the strength to leave you. Bad and good, how I treat you. I think I kiss you too much.